Het is van Kesteren met het NOS-journaal. 1 op de 10 werknemers voelde zich op één of meerdere manieren gediscrimineerd op de werkvloer afgelopen jaar. Dat hebben het CBS en TNO onderzocht. Migranten of mensen met een migrantenachtergrond geven aan vaker last te hebben van discriminatie op basis van afkomst en kleur. Ook leeftijdsdiscriminatie komt volgens het onderzoek nog geregeld voor. En dat zorgt voor meer ontevredenheid over het werk en leidt ook tot meer verzuim of ongewenst gedrag. In de Soedanese hoofdstad Khartoum is een EU-ambassadeur in zijn huis aangevallen. Dat zegt EU-chef Borrell op Twitter. Het gaat om de diplomaat Aiden O'Hara. Volgens de BBC is O'Hara oké, maar Borrell is boos. Hij noemt de aanval op de ambassadeur een grove schending van het verdrag van Wenen. Daarin staat dat ieder land verantwoordelijk is voor de veiligheid van diplomaten. Zowel de VS als de VN en de EU veroordelen het geweld in Soedan. Het afgelopen jaar zijn er veel meer verkeersdoden gevallen dan het jaar ervoor. Dat meldt het CBS. Het gaat om 737. Vooral oudere fietsers kwamen vaker om bij verkeersongelukken. Gemiddeld moeten ruim 200 mensen per dag naar de spoedeisende hulp na een verkeersongeval. En naar verwachting neemt vooral het aantal slachtoffers op de fiets komende jaren toe. Het aantal verkeersdoden is wel aanzienlijk lager dan recordjaar 1972. Toen vielen er ruim 3000 doden, mede omdat de autogordel toen nog niet verplicht was. Op de Duitse A6 in Beieren zijn vier Amerikaanse legervoertuigen op elkaar gebotst. Zeven militairen raakten gewond, van wie één ernstig. Waarschijnlijk moest één van de wagens ineens remmen... en zijn de andere voertuigen erop achterop gereden. De legervoertuigen reden richting Tsjechië. Het is niet duidelijk wat hun eindbestemming was. Het weer. Vannacht klaart het op en koelt het af naar een graad of 4. Komende ochtend begint bewolkt en later is hier en daar zon. Er staat een frisse noordoostenwind, maar het blijft bewolkt.